Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Mensen die op een fraudelijst van de Belastingdienst stonden, krijgen compensatie. Op die lijst stonden meer dan een kwart miljoen mensen die mogelijk verdacht werden van fraude. Bij het minste of geringste werden ze als fraudeur gezien en kregen ze bijvoorbeeld geen toeslagen. Mensen konden willekeurig op die lijst komen, bijvoorbeeld door een tip van een jaloerse ex of boze buurman, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Dus dan had je wat ruzie in de buurt of een jaloerse buurman of een jaloerse buurvrouw die tipte jou, dan kreeg je een vinkje en dan, was je voor, dan kwam je dus in het fraude signaleringsvoorziening en dan was voor je de rest van je leven was je binnen de Belastingdienst een vermoedelijke fraudeur. Als je dan een keer een betalingsregeling aanvroeg of je was ernstig in de problemen gekomen en je vraagt schuldsanering aan, dat werd geweigerd. Het bijhouden van een fraudelijst mag helemaal niet, want dat is tegen de privacywet in. Het kabinet onderzoekt nu hoe er gecompenseerd gaat worden. Er is nog geen definitief besluit genomen over nieuwe coronamaatregelen. Ideetjes zijn het uitbreiden van de coronapas, dat je hem bijvoorbeeld ook in de sportschool moet laten zien. Maar er is nog meer politiek overleg nodig en het OMT komt nog met een advies. Dinsdag is er weer een persconferentie. De Schaatsbond zoekt jonge ijsmeesters. De ijsmeesters die er nu nog zijn gaan snel met pensioen en er is nieuwe aanwas nodig. Daarom is er een speciale cursus voor jonge mensen. Paulien volgde zo'n cursus. Het is een avond die eigenlijk vooral theorie is. Waar verteld wordt wat voor soorten ijs er zijn, eh, hoe je dingen kan repareren. En van de jonge ijsmeesters wordt creativiteit verwacht in tijden van global warming. nu zijn de vorstperioden steeds korter. Dus is het belangrijk dat er daarop in wordt gespeeld met nieuwe innovaties. En vaak zijn ja, jongeren met vers nieuw bloed die dat wat ja, sneller oppikken. Het weer nog. Vanavond heb je kans op een buitje. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden.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 floor. selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. Three, three, one. Selector. Three, three, one. When the crowd say ball, selector. Three, three, one. Three, three, one. When the crowd say ball. te quedó grabado a fuego, lo que te dejaste para luego.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 De supermarkten hebben een eindbod gedaan voor een nieuwe CAO. Het personeel krijgt er in drie jaar totaal 9% loon bij, maar de zondagstoeslag gaat omlaag. Vakbonden FNV en CNV leggen het bod neutraal voor aan de leden. Als van hen niet een meerderheid instemt, wil de FNV actie gaan voeren. In Enschede heeft de burgemeester een café voor een week gesloten... vanwege het overtreden van de coronamaatregelen. Bij een controle bleek dat er na de verplichte sluitingstijd van middernacht... nog een groot aantal mensen aanwezig was in de zaak. En schaatser Kai Verbij heeft de eerste 500 meter gewonnen... op de NK-afstanden in Heerenveen. Het eerste schaatstoernooi van dit jaar begon dramatisch voor Ronald Mulder. De sprinter greep al na een paar meter naar zijn lies en moest geblesseerd opgeven. Het weer, morgen af en toe regen. In het zuiden breekt ook de zon even door en het wordt een graad of 15.